Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een nieuwe zoekactie vandaag op het strand bij Scheveningen... naar een vermiste server heeft niets opgeleverd. Bijna twee weken geleden kwamen vijf servers om het leven... bij het havenhoofd van de badplaats. Vier lichamen werden geborgen. Het lichaam van een 23-jarige man uit Delft is nog niet gevonden. Vandaag zochten tientallen mensen met behulp van honden en paarden naar het lichaam. Aan het einde van de middag kregen ze hulp van duikers van de brandweer... omdat het erop leek alsof er iets was gevonden. Inmiddels zijn de hulpdiensten weer vertrokken. Niet eerder werden er in een week zo weinig opnames van coronapatiënten gemeld... sinds het begin van de coronacrisis. Uit de RIVM-cijfers blijkt dat er 120 nieuwe opnames waren deze week. Op het hoogtepunt van de crisis, de eerste week van april... werden bijna 3400 patiënten opgenomen... waarbij het coronavirus was vastgesteld. Ook vandaag werd weer een laag aantal opnames en sterfgevallen gemeld. Het aantal coronadoden steeg met 11, het aantal ziekenhuisopnames met 13. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn Amerikaanse soldaten herdacht... die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Koning Willem-Alexander heeft een krans gelegd. De Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra hield een toespraak. Vanwege de coronamaatregelen mocht er dit jaar geen publiek bij zijn. Op het Limburgse Ereveld liggen 8300 Amerikaanse militairen begraven. En de Oostenrijkse president Van der Bellen en zijn vrouw zijn in verlegenheid gebracht... nadat ze door de politie zijn betrapt in een kroeg ver na sluitingstijd. Het paar zat omstreeks half één vannacht nog te borrelen... terwijl de Oostenrijkse horeca vanwege de coronamaatregelen al om 11 uur moet sluiten. President Van der Bellen verklaarde tegenover een krant dat hij de tijd was vergeten en fout zit. Café-eigenaren die zich niet houden aan de sluitingstijd... kunnen tot 30.000 euro boete krijgen in Oostenrijk. Het weer wisselend bewolkt met soms wat regen of motregen.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 Heerlijk. Lang gewacht. Ja, nou ja, een week. Een week, het is toch te lang? We moeten toch vaker, kom op zeg. Ja? Ja, zeker. Elke avond. Ja, dat is wel een mooie natuurlijk. Maar ja, dat kan allemaal niet allemaal. Hè? Nee, eh, dat, wordt lastig. Zeker nu. Ja, zeker. Ah, ik ben wel blij dat we er zijn. Ik ook. Hoe was je week tot nu toe? Eh, rustig. Rustig, nou, lekker. ja, eh, nou, je hebt veel gedaan. Nee, niet. ik heb eh, een keertje eh, hoe, bekeken hoe de bank nou echt zit, weet je wel. Oh, en hoe zat die? Ja, een beetje hard uiteindelijk. Oh, een nieuwe bank kopen? Nee. oké. dat hoeft niet. <laughs> Oh, oh maar, wel lekker dat we weer er zijn. Dat, eh, ik heb er wel weer zin in. Ik ook, zeker. Mooi zo. Hey, om kwart over zes. Ja. Dan is het weer tijd, hè? Ja, voor de top vijf. Nieuwe release. Van jou. Van mij. En om kwart over Zeven. Ja, <laughs> ik ben acht over zeven. Ja, ja. Eh, mijn top 5 release. Eh, nou, top. Ik ben benieuwd wat jij uh, allemaal gebracht hebt. ik heb namelijk niet voorgeluisterd, dus ik laat ja, me helemaal ik heb wel wat Ik heb wel wat van jou voorbij horen komen natuurlijk, omdat ik de muziek natuurlijk moet voorbereiden en zo. Ja, ja. En ja... Het is weer random, hè? Ja, het is weer van alles, van beetje, alles wat. Van country tot eh, een beetje... ja, wat, noem het maar eh, hoe je het wil noemen. Ja, precies. Ik weet niet wat ik eh, nee. Hoe ik het ga vinden. Ik moet het echt helemaal luisteren. Het maakt moet er, niet uit moet er meegezogen worden. Ik vind het goed. En ik hoop de luisteraars ook. Zullen we even luisteren naar Michael Jackson? Hihi. <laughs> Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. You can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see either you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Two-C slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, there'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, Well, if I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up Left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Who's back? Jorden Drake hier met Toesie Slide op uh, eh, ZFM bij Zandvoort pakt uit. was toch weer een lekker nummertje. Dat eh, kun je wel zeggen. Ja. Een beetje wat rustig. Ja, een beetje chill. Een beetje hè, onderuitgezakt. Beetje om in, in, jouw vijf te komen. Ja, het is, <laughs> het is wat rustig. Het is een beetje ja, random onder elkaar mijn top 5. Ja. Het is van alles een beetje. Van country tot, eh, tot eh, ja, verschillende soorten stijlen. En ik hoop dat ik trouwens beter te horen ben nu. Als het goed is, ja, ik hoor je, ik hoor je gewoon goed. Oké, nee, ik hoorde, we hadden klachten dat we wat doffer ja, te horen waren. Maar ik hoop dat het nu opgelost is. Ik ook. we gaan het, horen. Als het niet zo is, dan horen we het graag. Oké, nou, zal we gaan... Eh, zal ik hem doen? Ja, is goed. Doe maar. Nummer 5. Mijn, mijn, nummer 5 is Claire May met Overdose. Dat is een 19-jarige eh, vrouw. Nummer 6. Goed zo, Thomas. <laughs> Lekker bezig. Ik zei het er vorige keer ook. Gedraag je een keer. Eh, oké, we beginnen even opnieuw. Ja, oké, opnieuw. Nummer 5. Ja, dat is eh, Claire May. <laughs> Dat is een 19-jarige oude vrouw. Ehm, ze, ze werd lid van de band eh, Ace of Base. Eh, waar ze drie jaar in één album later vertrok. In 2014 begon ze met een solo carrière met, onder haar huidige artiestennaam Claire May. En ze is bekend kent van het nummer I Hate You, I Love You. Maar dat zegt mij helaas niks. Maar goed, uh, nou ja, hier is eh, Claire mee met Overdose. Same place, my bed, your lips. Long nights, first touch, last kiss. We're in that same fight, you're right, admit I'm afraid that we're getting too good at this Forgetting who we are I don't want those late nights and long drives in your car to get in the way of our big dreams that we shared in the dark. What if we want something different? What if we're better apart? Before we take it too far, maybe we should leave it as it is. Cause it doesn't get better than this. But we don't know when to quit. Cause it doesn't get better than this. Happy tears that I'm feeling inside. That's the worst that I ever had. I don't wanna see us end back. hear you speak, but I don't hear a thing. It's always I try, you cry, so I I'm afraid that we're getting too good at this, forgetting who we are. I don't want those late nights and long drives in your car to get in the way of our big dreams that we shared in the dark. What if we want something different? What if we're better apart? I think it's time that we talk But we don't know when to cause it doesn't get better than this. Happy tears that I'm feeling inside, best and worst that I ever had. we walk away? Ooh, what if it's all a mistake? What if it's four in the morning? Regretting in bed and upset it's too late. If we never leave it, we'll never believe it. I don't want you to get over me. Yeah. was Sam Grow. Eh, dit is een 33-jarige eh, artiest uit Maryland. Eh, hij is geboren in januari, 21 januari 1987. En het is een Aquarius. Andere woorden, een <laughs> waterman. Ik moest gelijk denken aan het, aan het drinken, weet je wel. Ja, Aquarius. Een beetje lekker zoete stof. Lekker goed voor de tanden. <laughs> <laughs> ja, dat is... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja, dat was de <laughs> Ja, dat was hem. Nummer 3. Ja, de volgende is uh, Dotan. Die heb, uh, kijken, vier of vijf dagen geleden... die heeft een uh, nieuw nummer uitgebracht. no Words. je hebt natuurlijk altijd wel een, een nummer die denkt van... Ah, ja, dat is precies zoals ik het wel eens heb in mijn leven, zeg maar. Je denkt van, ah, ik weet niet hoe ik eruit kom in mijn, uit mijn woorden. En denk van... En toen, dan hoor je een nummer en denk je van... Juist, precies dat nummer, dat is het. Dat is mijn leven. En dat had jij met deze. En dat, dat, zomaar daar is het liedje voor op geschreven. Het is oh gewoon no words Je hebt er gewoon geen woorden voor. En een nummer komt en je denkt van... wauw, dit is het nummer wat mijn leven een beetje tekent. Dit is Dotan met No Words. Sunlight creeps in, cracks in the door. I'll step outside. when the world's sleeping. My head held low, out of control. Words hurt the most when there's no. dit is nou meer... Dat eh, is toch ook wel lekker? Maar dit, oh, dan is toch ook geweldig, joh. Ja, Kom maar op, dit was toch een lekker nummertje. Het is wel een beetje dat ik een beetje heel erg fan van hem ben. Ik ben pas, denk drie of vier keer bij zijn concerten geweest. Maar dat maakt niet oh, uit. Maar lekker nummertje, toch? Ja, dat, en nou eh, ja, Juno Vega. Ja, dat, eh, ja, ik denk dat hij net begonnen is. Want hij heeft nog maar uh, 95 abonnees op YouTube. Ah, dat is niet veel. En 205 eh, eh, views. Dus dat is eh, heel weinig. Ja. Ja, dus Big Badaboom. Dat was het <laughs> nummer. Ik vond hem wel lekker klinken. Ik denk dat hij nog wel ver komt. Dat, nou, ik hoop het. Misschien dat we in de toekomst wat meer van hem horen. Ja, je weet het niet. eens. Of haar. Ik weet niet of het een helemaal van haar is. Ik denk Juno. ja, ik denk dat het er wel een man is. Ja? Ja, dat denk ik wel. Oké. Even... Ja. <laughs> ja. <laughs> Even kijken. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, kijk, dan krijgen we de volgende van de, eh, ja, Sandro Silva. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. sorry. Ah, sorry, niet zo. Nummer 1. Ah, kijk. Sandro Silva krijgen we straks. Uh, Sandro Anders eh, andersom woorden is dit ook Sandro Jagagier. <laughs> Beter bekend dan Sandro Silva. Soetermeer geboren. Het is een, een Nederlander. Soetermeer. 19 februari 1992. Is een Nederlandse DJ de producer. Eh, hij, eh, hij werd bekend door single Epic. Ja, in 2011 eh, uit mijn hoofd. 2011, ja, dat klopt helemaal. een samenwerking met de Nederlandse discjockey en producer uh, Quintino. <laughs> het, nummer bereikte de eerste plaats in de Nederlandse hitlijst... en haalde de platina-status in 2013. Kijk, twee jaar later pas, hè? Ja, maar in 2013... Hij heeft Hij nog twee nummers die vrij bekend werden. Puna en Payback in 2014. Puna hij... kende ik niet, Payback wel. Ja, oké. En in 2014 maakte hij samen met Junkie Kid de single Mirja. En dat zijn uh, twee, de grootste hit van Na Epic. Werd in 2017 bracht eh, de, de, hier de samenwerking met eh, F1 Stramman en but Dimas nee, de single eh, That Girl uit. En dat is eh, ja, Sandro Silva met Russian Roulette. Zo, dat klinkt nogal eh, ja. Russisch roulette. Ja, daar komt hij, toch? Weet ik niet, ik weet niet of je het doet. <laughs> ja, ik hoor wat. Kijk. Carousel en Zonnentans. Lekker. Ja, is relaxed. Zo. Oh, heerlijk. Een bakje koffie erbij. <laughs> Lekker achterover. Met het hoofdje in 1 juni op het terrasje. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Ja? Ja, zeker. Ga je gelijk om 12 uur... Eh? Nou, ik denk het wel. Ik ga wel even Je gaat om 8 eh, uur s ochtends al voor de deur zitten. Ik ga in de rij, ik sta vooraan. Ik heb er al helemaal zin in. Ja? Ja, zeker. Ik, uh, ja. Maar ik ben ook wel een beetje... Ik ben heel erg blij voor uh, Horeca Zandvoort. Ja? Gewoon weer lekker ja, open. Weer. Want hè, het is natuurlijk echt wel een drama geweest. Maar ja, het is nog steeds wel een dingetje niet Top. nee, het eh, is zeker nog niet top. Maar het is, nog eh, steeds, eh, het is een begin. En ik hoop dat er zo snel weer versoepeling komt voor heel horeca Zandvoort sowieso. En ik, dat heel Nederland natuurlijk. Zeker, zeker. Zo, nou dan gaan we even de top 5 doornemen. Yes. Op nummer 5 stond uh, Claire May en Nash met Overjuice. En nummer 4 stond Zem Crow Song About You. Nummer 3 was Dotan met No Words. Nummer 2 was Juno Vega met Big Badaboom. En op nummer 1 was Sandro Silva en Sabras met Russian Roulette. Nou, Thomas, hoe vond jij mijn top 5? Eh, die laatste twee nummers die vond ik echt top. Wat is er mis met nummer 3? Ja, dat is te rustig. Ik vind dat te rustig. Ik kan niet tegen rustig. <laughs> Nee, maar het is... Dus- maar je moet niet Kijk, zoals dit. Je moet niet alleen maar boem, de boem. Luister eens. Dit is wel wel chill. Ja, Dat klopt. Dat is lekker. Dat is toch een beetje chill. Ja, nou, voor de, op de achtergrond is het prima. Gitaartje erbij. Yes. Een eh, lekker drankje erbij. Kampvuurtje. Heerlijk. Op het strand. is te genieten. Nee, maar dat zeg ik. Dit is, wel, dit is wel lekker voor... Eh, maar het gaat niet alleen maar om boem boem muziek, hè? Het gaat ook om de tekst wat zeggen de, de artiesten over de muziek? Ja, ja. Over het leven. Daar moet je over nadenken, Thomas. Ja. Maar dat leer jij nog wel. Oh ja? <laughs> ja, of niet. <laughs> Maar dat maakt niet uit. Ik weet het niet. <laughs> Ah, we moeten wel een ander muziekje, want dit kunnen we niet de hele tijd blijven oh, doen. Oh, ik denk, nou, ik denk we gaan even over. Ja. Nee, nee, nee. nee dat is net niet. Maakt niet uit, we blijven oefenen. En eh, geef tips voor een leuk eh, praatmuziekje. Dat mag ook. En gewoon op onze website. En pakt uit. En, we hebben eh, een nieuw logo, hè? Nieuw logo, ja. Het is tot nu toe nog een heel mooi logo. Ik ben er nog niet heel erg tevreden over. Want, we hadden maar keuze uit twee logo's, ja, hè? Ja. Maar ik denk dat ik wel een ander logo wil. Maar veel reacties, hè? Zeker veel reacties. Veel gestemd. heel, heel erg dank daarvoor natuurlijk. Op eh, Facebook kun je ons volgen. Zandvoort pakt uit. En die staat ook gelinkt met onze Instagram-account. Zandvoort laagstreepje pakt laagstreepje uit. Jazeker. En uh, nou, maar dat nieuwe logo, ik denk dat er een toch, ja, ondanks al die stemmen... We hadden natuurlijk maar keuzes uit twee logo's. ja, die zwarte, ik vond dat zwarte, dat was zo donker, weet je wel. Ja, daarom. Het, het, gaf wel meer... En het is nu een beetje lichte Zandvoortse kleur ook. Dat is zeker waar. Maar ik denk dat we wel een ander logo gaan maken. En dan mogen mensen stemmen, maar dat ga ik niet alleen doen, denk ik. Ik, ga, ik denk ik, dat ik iemand even ga contacten om te vragen. Echt een mooi, mooi logo. Even serieus iets ga doen. Nou ja, dat... Uh... Ik denk, want ik heb wel gehoord dat een collega wel iets heel moois kan maken. Oh ja? Ja, zeker. Oké, nou, ik ben dus, eh, benieuwd. Ik, ik, ga die contacten en dan gaan we wat we mooi fabriceren. En dat ik misschien ook wat leer dat we wat moois kunnen maken. Wie weet. Ja.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 Je bent die achtergrond. Je bent nog soms wat trager. Van begrip. Dan een schilpad. Eh. <laughs> oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dit is een keer wat anders dan... Eh, ik vind, het, ik vind het wel eigenlijk een, eh, een, saxofoontje goed Iets, goed iets. Dit, maar dat luistert denk ik ook voor de luisteraars wat lekkerder weg dan stilte. En dat denk ik ook. Anders wordt het, zo, ja, wordt het zo eentonig. Ja, maar misschien is dat wel zo. Maar dat maakt niet uit. dan vallen die, stil, vallen die, stiltes ook minder op. Hè? Ja, daarom is het niet zo erg. Thomas, wat aan jou eigenlijk... hebben dat hebben we nog niet, helemaal niet besproken. Weet je, we zijn begonnen en we zijn gewoon muziek gaan draaien. Ja, tuurlijk. En alles, doe je toch op de radio? Ja, boom, hup, hup, feest en alles. Maar we hebben non, ons eigenlijk niet echt ja, eh, voorgesteld met elkaar. Oké. Wat doe jij eigenlijk verder dan alleen de radio? Eh, nou ja, op dit moment niet heel veel. Niet. Behalve werken. Maar... maar werken, alleen werken. En ja gewoon lekker patat verkopen. Ja, lekker ja. lekker zorgen. <laughs> ja, goed man. En verder, verder, verder helemaal niks. Nee, ja, ik, eh, ik heb het, dat is misschien wel leuk om te zeggen. Zometeen om 7 uur, over een kleine 10 minuten, begint die e-race. E-race. Van Monaco. Van eh, Formule 1 coureurs doen daar mee. Dat is, dat eh, is dan op, op, op de game. Ja, ja, Formule 1 game. Zijn ook Ziggo Sport eh, zendt dat gewoon live uit op de tv. dat is misschien leuk. Om, ja, ja, na, de, na, na, ons programma gaan wij eh, dat misschien even Want naar volgens kijken. Volgens mij krijg je eerst nog eh, van de Formule 2, zeg maar. Dus je krijgt steeds later op de avond komen ze. eigenlijk ook hetzelfde als, als het echte Formule 1. Ja, ja precies. Maar thuis heb ik een playseat. Lek. Dus ik race ook. Jij doet alleen e- e-sport ja, op hoog niveau. Nee, dat <laughs> niet. ik wou het, maar je wilde het, maar eh, het, het, lukt net niet. Net nee, niet. nee, dat red je net niet. Maar blijf oefenen, misschien wordt het nog wat met je. Nee, ik ben toen wel een keer geselecteerd voor die... Uh... Wie sport? Ja, bij okay. Ziggo, ja. Oké, en maar je was net niet goed net genoeg. Niet, nee, ik was te jong. Oké, maar eh, je bent nu wat ouder. Ja, dus alleen ja, wordt nu, het wat. nu heb je corona. Ja, oké, okay, maar de <laughs> corona dan nog niet meer. ja, ja misschien, misschien, is dat leuk. misschien je, je toekomst erin. Ja, je kan er een hoop geld mee verdienen. Maar je deed ook basketballen. Ja, doe ik ook nog, ja. ja maar, nou nu, nu, mag. het niet, maar tennissen mag wel, maar basketballen niet. <laughs> nee. Ja, hetzelfde een beetje ja, als voetbal. Ja, het seizoen zit er nu ook op hè, voor basketbal eigenlijk. Oké. Dus uh, nou ja, normaal begint het eh, seizoen weer eh, eind augustus, begin september. Mhm. Dus ik denk dat we er gewoon begin september weer met het nieuwe seizoen misschien kunnen starten. Ik hoop het voor je. Dat ik is wel leuk natuurlijk, want het is wel jouw passie volgens mij. Ja, het is wel een ding, ja. Maar hoe lang doe je dat al? Niet zo heel lang. <laughs> maar eh, wel met eh, vol passie en zo. Oké, lachen. Leuk, leuk, leuk. Zeker. En ik ben eh, gelijk het eerste jaar dat ik daar was... ben ik leeuw, of, tijger of leeuw van het jaar geworden. De leeuw van het jaar. Van het jaar. <laughs> Ah, leuk man. Ja, leuk. Maar ja, ik hoop dat snel dat, dat het seizoen weer voor je begint. En dat je dan weer lekker kan, lekker kan sporten. Ja, is toch mooi. En jij? Ikke. Wat doe jij? Wat doe ik? Bier zuipen? Ja, ook. En, <laughs> en eh, eh, andere dingen roepen, maar dat mag ik niet zeggen. Oh. <laughs> oh. nee, eh, nee, nou, ik werk gelukkig nog in de bouw. dat gaat gewoon door. gelukkig, want hè, anders had ik ook thuis gezeten. ik ben blij dat dat gewoon nog doorgaat. En eigenlijk moet dat ook gewoon door blijven gaan. Maar dat is net, als alles. maar door alles, ja, als ik thuis kom, hè, dan verveel ik me nogal. En dan ben ik, loop ik vaker over het strand lekker gezellig. Ja, nou, want ik zie dat je de ook eh, foto's aan het maken Juist, met maar dat deed ik eerst met mijn telefoon. En nu heb ik dus een camera gekocht. En nu op Facebook worden ze volgens mij knettergek van me. Ja. Want ik stuur elke dag stuur ik foto's. Ja, <laughs> elke avond. Of ze, dat nou, of ze dat nou leuk vinden of niet, ik stuur ze. Maar ik ben wel blij met de reacties die ik altijd krijg. nou zolang, zolang, ze er nog op staan, weet je. Uh, ja, staan ze erop zo is het. Ik vind het eh, hartstikke leuk om te doen. En ik vind het leuk die reacties. En ik eh, ja, maak eh, mensen graag blij met mooie foto's. Ja, ik merk hier ook wel af en toe dat je van de foto's bent. Ja, ik, ja een beetje, weet je, onze instaan een beetje in de, in de peiling houden voor de mensen. Dat we weten, wat, wat gebeurt er nou in die, in die, studio, weet je? Dat is toch prachtig? Wat wil je nou zeggen, stinkok? nee, <laughs> ja, zeker niet. <laughs> oh, oh. Nee, maar dat is een beetje mijn hobby. En ja in de badkamer hè, zingen. En eh, een beetje oefenen met gitaar spelen. En, eh, gewoon een beetje van alles. Van alles een beetje. Oké. Dus eh, nee, dat is mijn leven tot nu toe. Ja. We, we, vermaken ons wel een beetje. Of in ieder geval, ik kan Doe goed? Ja. Dus... Oh, lekker muziek. Ja, ik, ik, zat, ik, zat, ik zat even te luisteren. Ik denk, er start ineens een andere... Ja, maar het is gewoon een, een iets... Ja, daar hebben we gewoon... Een of ander ding aangezet. Ja, wat gewoon lekker overloopt in elkaar. Dat is toch lekker prima. Ja, zeker. Zullen we... Lekkere muziek draaien. Dat lijkt me wel een heel eh, goed idee. Daar zijn we hier ook voor in de tent. Eh, nou, natuurlijk. gaan we even luisteren. <laughs> Dat zit wel Oké, okay, sorry. <laughs> hier is eh, Chris Cross Amsterdam. Samen met Tino Martin en Emma Heesers. En loop niet weg hier bij Zandvoort Pakt Uit. Amsterdam half negen. Aan de bar met z'n tweeën Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah, yeah.